Vijf uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. De inspecteur-generaal van het Pentagon zegt dat het nieuwe gevechtsvliegtuig JSF nog met honderden tekortkomingen kampt. Dat meldt het Amerikaanse persbureau Bloomberg op basis van een onderzoeksrapport. Ook zou het management door het Pentagon inefficiënt zijn. De inspecteur-generaal adviseert om in de contracten een ontsnappingsclausule op te nemen... om te voorkomen dat er wordt betaald voor een product dat niet voldoet. Fabrikant Lockheed zegt dat het rapport is gebaseerd op data die al 16 maanden oud zijn. Veel van de gevraagde aanpassingen zouden inmiddels zijn doorgevoerd. Het kabinet maakte vorige week bekend dat Nederlandse 7, 37 JSF's wil kopen om de verouderde F-16's te vervangen. Maar de PvdA-fractie wil eerst meer garanties over prijs en prestaties van het toestel. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties is de Russische delegatie weggelopen tijdens de speech van een Georgische president Saakashvili. Volgens de Russische gezant Churkin ging Saakashvili zich te buiten aan idiote Russofoben en anti-christelijke verzinsels. Saakashvili zei in zijn toespraak dat Rusland zijn buurlanden, waaronder Georgië, constant bedreigt en onder druk zet. Het kabinet is waarschijnlijk bereid enkele honderden miljoenen euro's meer uit te trekken voor de kinderopvang. Dat is mogelijk omdat er flinke meevallers zijn op het budget voor de kinderopvang. Met het extra geld kan het kabinet GroenLinks tegemoetkomen. Die partij zou in ruil daarvoor bereid zijn de bezuiniging op de kinderbijslag en andere kindregelingen te steunen.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 Dénase, dégage. Dans la vie, comme le jour, comme la nuit, y'a un temps pour tout, pour la haine, pour l'amour. Théorie, théorème, poésie ou poème, tu récoltes ce que tu sais, c'est pareil au même. Je te hais parce que je t'aime.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 Je kon luisteren naar Vandaag. Dat is de titel van het liedje dat je hoorde van Het Goede Doel. En dat is afkomstig van Souvenir, een album van Het Goede Doel... dat in 2002 verscheen. Met Henk Westbroek erbij als zanger. Henk Westbroek die burgemeester van Utrecht wil worden... maar dan heeft hij toch een probleem wat hij moet zien te overwinnen. Henk is namelijk niet aangesloten bij een politieke partij. Dan schijnt het theoretisch wel mogelijk te zijn om, om niet partijgebonden eh, burgemeester te worden... Dat schijnt mogelijk te zijn, maar de praktijk is toch heel anders in Nederland. We zijn benieuwd hoe het afgelopen met eh, Henk Westbroek. Eh, in ieder geval, eh, de band bestaat nog steeds het goede doel. En je hoort hem hier van ruim tien jaar geleden, dus met dat vandaag. Goedemorgen allemaal, welkom bij de nachtwinkt Anders. Laatste uur op deze hele vroege donderdagochtend. Waarin dit uur aandacht voor het album Abbey Road van de Beatles. Want het is vandaag precies 44 jaar geleden dat het album uitkwam. Eh, geen mijlpaal, vandaar dat we ook maar één stuk draaien. Eén stuk dat uit eh, meerdere liedjes bestaat. Dat zou je dan eh, het komend uur kunnen beluisteren. En natuurlijk ook, zoals je gewend bent, op de vroege donderdagochtend bij de Varen op Radio 1. Aandacht voor het Franse chanson. Maar nu even aandacht voor het Duitse chanson. Na Lotte, wat maken we nou? Wo gehen wir nur hin? Die Bilder von gestern, die gehen mir nicht aus dem Sinn. Weißt du noch? Weißt du, weißt du, weißt du, weißt du, weißt du noch, wie dein Kleid nach zu viel Parfüm roch, wie das war beim allerersten Mal mit nassen Schuhen und deinem Schal, ich den Schirm in meiner linken Hand. Als der Winterregen Pate stand und weißt du noch, in dem doofen Schirm, da war ein Loch, da hast du mich lachend angesehen und um mich war es geschehen. Und mein junges Herz, ja, das schlug ganz kreuz und quer und nicht mal mein kluger Kopf setzte sich zur Wehr. Und mit einem Mal ging mir nichts mehr schnell genug. Alles musste ich haben und gleich in einem Zug. Lottchen, weißt du noch, wie wir lebten in dem Mauseloch, in dem miesen grauen Kämmerlein. War so kinderleicht verliebt zu sein ohne Zukunft, ohne Haus und Geld. Uns gehörte doch die ganze Welt und zu zweit zu sein, nein, das schien mir gar nicht schwer. Mein Herz, das war übervoll so glücklich sein. Damals sollte es für immer sein. War ich bloß ein halb verträumter Tor. Heute komm ich mir so einsam vor einer Latte. Was machen wir noch? Na Latte, wo gehen wir nur hin? En Benny Neeman, jawel, Benny Neeman die heeft daar ooit nog eens een keer een Nederlandstalige versie van gemaakt. Je hoort uit 1976 de Zwitser Stefan Sulke en zijn grote succes Latte. Dit komt uit België. Men oud. Het gezelschap komt uit Antwerpen. Ze noemen zich Sir Yes Sir. En dan heb je uit Bristol, Engeland, Yes Sir Bos. En die waren een tijdje geleden te gast bij Giel op de vroege ochtend. Afgelopen zomer, 20 juni om precies te zijn. Yes Sir Bos. En de titel van het nummer dat zij zingen, Mr. Happy. It feels like And it's a dream that you forget. Just feels like I'm drowning. So kiss me with your fist in the love lips And make this another night I want to for. two weeks late, and I've been catching up for ever since. 20 over 5 op de vroege donderdagochtend. De Vara, nacht op Radio in met de Nachtvriend Anders. Je hoorde een opname uit het programma van Giel op 3FM... van 20 juni jongsleden Yes Sir Boss, de naam van de band uit Bristol. En zij zongen de song Mr. Happy. Zo dadelijk aandacht voor Abbey Road... Dit is muziek uit het Belgische Gent. De band die noemt zich The Happy. Een hit uit België, Miracles and Wonders. gasten uit het Vlaamse Gent. En het verhaal wil dat ze elkaar in de kroeg hebben leren kennen. Bij een pint. En al filosoferend eh, op het idee kwamen om een bandje te beginnen. Eh, en dat is aardig geluk als je dit soort The Happy met het nummer Miracles and Wonders. Vandaag dus 44 eh, jaar geleden dat Abbey Road uitkwam. Eigenlijk het eh, laatste album van de Beatles. De laatste Beatle-LP die ze gemaakt hebben. Een LP die uh, ja, deels bestaat uit ehm, ook wat onafgemaakte stukken... en aan elkaar zijn geplakt en aan elkaar zijn gemonteerd. Na de hand kwam dan eh, nog Let It Be uit. Maar als je dat album hoort, daar word ik persoonlijk niet vrolijk van. Want dan heb ik het idee alsof ik inderdaad naar afvalrepertoire zit uh, luisteren. In ieder geval, Abbey Road is nog eh, een album wat samenhangend is gemaakt... met het oog op het feit eh, dat, het eind van de Beatles toch wel een zicht was. Dit hebben ze nog samengemaakt. Kwam dus precies 44 jaar geleden uit. Je hoort een medley, zoals het heet... Uh, drie liederen die zijn samengevoegd tot één geheel. Golden Slubbers, Carry That Way en The End. One store's away To get back homeward One store's away To get back home sing a lullaby. de Beatles uit Abbey Road... met de nummers Golden Slumbers, Carry That Way and The End... wat ze op de plaat hebben um, tot in geheel. Abbey Road, de opname van die LP. De opname daarvan die begonnen in eh, april 69. En het is vandaag dus precies 44 jaar geleden dat die LP het eh, levenslicht zag. De Beatles dus. En het is op dit moment één minuut over half zes al op de vroege donderdagochtend. De hoogste tijd voor de drie chansons om een rijtje hoor. Dadelijk uh, eh, Dassin, die een eh, Franse versie gaat zingen van een liedje dat ooit bekend werd gemaakt door Bobby Gentry. Dan nieuw talent. Met een Engelse naam, ze gaat toch echt Frans zingen. Saïra is de titel van haar liedje. Waarmee ze op dit moment eh, een hit heeft in Frankrijk. Josh Jonathan. Joyce Jonathan. Zo zal het wel uitgesproken moeten worden. Maar eerst even de schijnwerpers op een zangeres... waarbij we over twee weken uitgebreid stil gaan staan... want dan is het namelijk precies 50 jaar geleden dat zij is overleden. Edith Piaf. Les amants de Paris ma chanson. À Paris, les amants s'aiment pas leur façon. Les refrains que je leur dis, c'est plus beau que les beaux jours. Ça fait tas de printemps et le printemps fait l'amour. Mon plaisir s'est perdu sur les bords d'un jour On ne l'a jamais rendu et pourtant je sais bien que les amants de Paris m'ont volé mes chansons. À Paris, les amants de drôles de façon Les amants de Paris se font à Robinson. Quand on que des points les amants de Paris vont changer de saison. Entraînant par la main mon petit brin de chanson. Il y a plein d'or, plein de lilas et des yeux pour les voir. D'habitude, c'est comme ça que commencent les histoires. les amants de Paris se font à Robinson. À Paris, les amants de drôles de façon. J'ai la chaîne d'amour au bout de mes deux mains. Il y a des millions d'amants et je n'ai qu'un refrain. On y voit tout autour les gars. pour moi demain. J'en ai collé partout dans leur calendrier. Les amants de Paris ont usé mes chansons. À Paris, les amants s'aiment dans leur façon. Donnez-moi des chansons pour qu'on s'aime à Paris. Dis-moi que si tu es là, ce n'est pas juste pour mes jolis yeux. Dis-moi qu'au-delà de ça, il y a d'autres raisons qui te rendent heureux. Dis-moi si tu aimes bien nos paresses et nos matins d'amoureux que c'est un début, mais que tu vois déjà la suite à deux. Dis-moi que je suis la seule que tu n'aies jamais autant désirée. Je n'ai pas de rendez-vous, plus de rencard que j'ai envie d'accepter. Avec toi, c'est évident, je suis prête à oublier mon passé. Hmm, j'ai toujours aimé charmer, mais peu importe il n'y a qu'à toi que je plais. Moi je me dis que c'est toi. un au plus beau monument. Ton regard doux comme un secret, tes caresses aux limites de l'indécent. Tu comprends tous mes silences, chacun de mes petits moments J'ai le foin. Et l'heure du déjeuner venue, on est retourné à la maison. Et notre mère a crié de la cuisine, essuyez vos pieds sur le paillasson. Puis elle nous dit qu'elle avait des nouvelles de Bourg-les-Essonnes. Ce matin, Marie-Jeanne Guillaume s'est jetée du pont de la gare. Et mon père dit à ma mère en nous passant le plat de gratin. La Marie-Jeanne, elle n'était pas très maligne. Passe-moi donc le pain. Y a bien encore deux hectares à labourer dans le champ de la canne. Et maman dit, tu vois, quand j'y pense, c'est quand même bête pour cette pauvre Marie-Jeanne. On dirait qu'il n'arrive jamais rien de bon à Bourg-les-Essonnes. Et voilà que Marie-Jeanne me va se jeter du pont de la gare Et mon frère dit elle se souvenait quand lui et moi et le grand Nicolas On avait mis une grenouille dans le dos de Marie-Jeanne un soir au cinéma Et il me dit tu te rappelles tu lui parlais ce dimanche près de l'église Donne-moi encore un peu de vin c'est bien injuste la vie Dire que je l'ai vu à la Syrie hier à Bourg-les-Essonnes. Et qu'aujourd'hui, Marie-Jeanne s'est jetée du pont de la Gare Maman m'a dit, enfin mon grand, tu n'as pas beaucoup d'appétit. J'ai cuisiné tout ce matin et tu n'as rien touché, tu n'as rien pris moi la sœur de ce jeune curé est passée en auto. Elle a dit qu'elle viendrait dimanche à dîner, pour et à propos. Elle dit qu'elle a vu un garçon qui te ressemblait à Bourg-les-Essonnes. Et lui et Marie-Jeanne jetaient quelque chose du pont de la gare. Une année est passée, on ne parle plus du tout de Marie-Jeanne. Mon frère qui s'est marié a pris un magasin avec sa femme. La grippe est venue par chez nous et mon père en est mort en janvier. Depuis, maman n'a plus envie de faire grand-chose elle est toujours fatiguée. Et moi de temps en temps je vais ramasser quelques fleurs du côté des essors Et je les jette dans les eaux boueuses du haut du pont de la gare Dit is dan een eh, wereldhit geweest onder de titel The Ode to Billy Joe. En dat was dan vooral een wereldhit voor eh, Bobby Gentry. Maar je hoorde de Franse versie, de Franstalige versie door uh, Jodassin. Marie-Jeanne, dat was dan de titel in de versie was uh, Jodassin Dassin Daarvoor had je Joyce Jonathan, die afgelopen zomer en ook nog op dit moment een hit heeft in Frankrijk met het nummer Saïra. En daarvoor uit 1948, jawel, zo oud is het al, 55, nou <laughs> wat heet 55? 65 <laughs> eh, jaar oud zelfs al. Eh, je hoorde Edith Piaf met het nummer Les Amants de Paris. En over twee weken dan is het precies 50 jaar geleden dat eh, deze zangeres is overleden. En, in die nacht klinkt anders. Veel aandacht voor het repertoire van Edith Piaf, maar dat duurt nog twee weken. Wat niet twee weken duurt, maar eh, ruim een kwartier. Dat is het begin van eh, het Radio 1-journaal. Dadelijk hier op deze zender met Lara Renze en Marcel Oosten. Hierin in ieder geval aandacht voor eh, de reizigers van OWAT reisorganisatie die bussen heeft en reizigers moet vervoeren. En organisaties, zoals je ongetwijfeld weet, failliet gegaan. Hoe gaat het met die reizigers? Zijn die gestrand en hoe komen ze naar huis toe? Daarover het een en ander in het Radio 1-journaal. Verder de Arctic Sunrise. Mm, vooral de bemanning van de Arctic Sunrise, hoe is het ermee? Die moeten voorkomen in Rusland. Boot van Greenpeace. En verder de algemene beschouwingen. De terugblik en de voorbeschouwingen op de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer van vandaag. Dat dus allemaal en nog veel meer straks in het Radio 1 Journaal. Vanaf eh, even over zes, na het nieuws van uh, zes uur. ...26 september. Vandaag precies twee jaar geleden overleed en rolde Harry Meske, ...fondsman van QB and the Blizzards. de Blizzards met de stem van eh, Harry Musquet. Zaliger, zoals we dat in het zuiden zeggen. Harry Musquet dus de zanger van QB en de Blizzards... precies twee jaar geleden overleden. Verder in de band die je net hebt gehoord. Het uh, basspel van eh, Willy Middel. De drums werden bespeeld door Hans Waterman. Ilko Gelling op de gitaar. Producer van Desolation, de LP waar op dit Just For Fun te vinden is. De producer was Tony Vos. very clear. Our love is here to stay. Not for all year, but ever and a day. On the radio and the telephone that we know may just be passing fancies, and in time may go. But oh, my dear, our love is here to stay. Together we going on a long, long way. In time, the rockets may crumble, Gibraltar may tumble, they only made of clay. But fantastische mensen, twee fantastische jazzmuzikanten. Eh, muzikanten, Ella Fitzgerald die je hoorde. En er was ook Louis Armstrong die niet alleen zong... maar ook te horen was op zijn uh, onafscheidelijke trompet. Love is here to stay, een nummer van George Gershwin... George Gershwin, die vandaag precies 115 jaar geleden werd geboren in New York. 1898 gebeurde dat. Love is Here to Stay uit zijn oeuvre. En dit is Birdie. Birdie die afgelopen vrijdag de muzikale gast was bij Giel op 3FM. Sunlight comes creeping in, illuminates our skin. een hit meer op dit moment. Birdie, de hele jonge zangeres. En je hoorde haar met haar hit Wings. En deze uitvoering die eh, werd vorige week vrijdag gemaakt... in het ochtendprogramma van Giel op 3FM. JJ Kale... rage and moan. What does your power lie as you move across the southern sky? You took my babe way too soon. What have you done? Cajun moan. Someday, babe, when you want your man and you find him gone, just like the wind, don't trouble your mind whatever you do. Cause Cajun Moon took him from you. Cajun Moon, why does your power lie as you move across the southern sky? You took my babe way too soon. What have you done? Cajun Moon. J.J. Cale, Cajun Moon. J.J. Cale die eind juli overleed. En een snelle reactie van de NTR, dacht ik... die meteen snel de documentaire To Tulsa and Beck liet zien van Nederland 2. Maar mocht je hem toen gemist hebben, er is een herkansing... want die eh, film over J.J. Kale To Tulsa and Back... on Tour with J.J. Cale wordt aanstaande zondag uitgezonden... op het Vlaamse Canvas. Vanaf half tien. Jordan Moon, dus van J.J. Kale. En dit was dan de nacht het anders hier bij de VARA op Radio 1. Dadelijk het laatste nieuws, de actualiteiten. De achtergronden van het nieuws met Lara Rens en Marcel Oosten in het Radio 1 Journaal. Volgende week dan ben ik er weer. Voor een nieuwe aflevering van De Nacht ging de anders. Mijn naam is Roel Koeners. Geniet van deze dag en het weekend. Want het wordt mooi weer, hebben ze ons beloofd. Dus daar houden we ze aan. De groetjes. Hoi.